van 9 uur. moet met het NWS Journaal. In Kriepen aan den IJssel is een jongen van 15 opgepakt voor een gewelddadige woningoverval. In maart overvielen twee jongens een vrouw van 67 in haar huis. Ze deden zich voor als matrasverkopers. Toen de vrouw zei dat ze niet geïnteresseerd was, duwden de jongens haar het huis in, bedreigden haar met een vuurwapen en bonden haar vast. De twee gingen er met een onbekende buit vandoor. Volgens de politie kon de jongen van 15 onder meer op basis van een zoekactie via Burgernet worden aangehouden. De nieuwe Oostenrijkse president Alexander van der Bellen heeft in zijn overwinningstoespraak gezegd dat hij de komende jaren een verbindende rol wil spelen. De ene helft van Oostenrijk is volgens hem net zo belangrijk als de andere. Hij won met een miniem verschil ten opzichte van zijn tegenstander, de rechtspopulistische Norbert Hofer van de FPE. Van der Bellen is lid van de Groenen, maar deed aan de verkiezingen mee als onafhankelijk kandidaat. Veel West-Europese landen reageren opgelucht op de verkiezing van de pro-Europese Van der Bellen. Een oefenwedstrijd van de Graafschap tegen een amateurclub in Borculo morgen is afgeblazen uit angst voor supportersgeweld. De gemeente en de politie hadden het bestuur van amateurclub DEO geadviseerd de wedstrijd te annuleren. Zondag bestormden Doetinchem supporters het veld na de degradatiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles en vielen spelers van de tegenpartij aan. Voetbalclub Go Ahead Eagles is vanavond gehuldigd in thuisstad Deventer. Onder de fans vieren de terugkeer van hun club naar de eredivisie. Ook Heracles Almelo is vanavond gehuldigd. Die club speelt voor het eerst Europees voetbal, na de winst op FC Utrecht gisteren. Het weer vanavond wordt het langzaam wat droger, maar het blijft bewolkt. Het koelt af tot een graad of 11 vannacht. Ook morgen bewolkt en opnieuw fris bij maximaal 15 graden. Wel is het dan op de meeste plaatsen droog. Ook kan morgen de zon af en toe doorbreken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Tijd voor CFM Cinema filmmuziek. Daar gaan we het over hebben. De mooiste, de ontroerendste, de nieuwste, de meest aangrijpende filmmuziek. Samenstelling en presentatie, Auke Beuving. Films eerste uur, onder andere The Angry Birds, American Beauty, 12 Years a Slave, en een paar James Bond. voor zit. Kopje koffie erbij, glasje fris erbij, misschien een biertje... en misschien een glaasje wijn zelfs op de maandagavond. We gaan er twee mooie uurtjes van maken. En we beginnen natuurlijk zoals te doen gebruikelijk is... en dat is voor mij de laatste keer dat ik hem draai kan de maand. Dat is eh, Lorde met eh, eh, Everybody Wants to Rule the World... uit de film The Hunger Games, Catching Fire. Komt ze. van een nummer van eh, eh, Everybody Wants to Rule the World. Eh, ja, daar zijn we aan de films toe. En dan kom ik toch bij Angry Birds, die heel veel theaters draait. De, het computerspel wat gebruikt is om een filmpje van te maken. Nou, het verhaal zeg ik niks over, maar er zit wel hele mooie popmuziek in. En je weet, het eerste uur in het CFM Cinema is altijd veel popmuziek. Dus we beginnen met Limp Bizkit. what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Uh, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. like to feel these feelings like I do? And I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. never al die jaren klinkt het nog steeds bijzonder fraai. Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. En daar zit nog meer mooie muziek in, in Angry Birds. Ik weet niet of ik de film nou zo leuk zal vinden. Maar de muziek is in ieder geval fantastisch. Want eh, onder andere de Scorpions, dan, dan weet je het wel. Dan kan het dak eraf. Rock You Like a Hurricane. Duitse band. just have to make it with someone soundtrack Angry Birds. Eh, dat waren natuurlijk de Scorpions, die Duitse formatie... die eh, werkelijk eh, te gek zijn natuurlijk. Dat klinkt nog steeds goed, zou ik bijna zeggen. Staan ze nog optreden? Ik geloof dat ze in 2013 weer begonnen zijn. Dus wie weet zie je ze ooit nog eens op een festival staan. En wie weet zijn ze inmiddels wel gestopt. Maar de moeite waard, de Scorpions. ja, ik hou ook een beetje van tegenstellingen. En in de Angry Birds zitten nogal wat tegenstellingen. Want het volgende nummer is een beetje... slijmerig nummer, al zeg ik het zelf. Rick Astley. Never Gonna Give It you up. zover Rick Astley. En dat allemaal uit eh, de Angry Birds soundtrack. Eh, wat mij opvalt altijd is dat uh, eh, vrijdags altijd de meeste films op televisie zijn. Althans ook de, de, de meest indringende films, de beste films. Die bewaren ze altijd voor de vrijdag. Als ik weer kijk wat de vrijdag allemaal is, dan wordt het smullen geblazen. Want onder andere American Beauty is er. En dan is dat een mooie gelegenheid om daar wat muziek uit te draaien. En dan begin ik met Elliot Smith, een van mijn favorieten, Because... turns me on because American Beauty aanstaande vrijdag om vijf over negen op Canvas, de Belgische zender. Eh, even komisch als Frank, filmdebuut van de theaterregisseur Mendes... over een doorsnee man in een doorsnee Amerikaanse suburb... die plotseling ontwaakt uit zijn lethargische bestaan... met een duffe baan en een zieloos huwelijk. De wekker is een adolescente nimf, blond en welgevormd... wulps en onschuldig tegelijk. Vrij gestileerde acteursfilm. En eh, werd bekroond met vijf Oscars. Vooral Kevin Spacey's rol is memorabel. In het begin van de film is hij een vrij kleurloze figuur. Eh, en op een feestje, als hij iemand tegenkomt... dan zegt hij tegen hem, die hem niet herkent... geeft hij toe, it's okay, I won't remember it me either. Ja, prachtig toch? Ja, in deze soundtrack zit ook muziek van de Who. Nou ja, en als we Limp draaien... kunnen we natuurlijk niet om de Who zelf heen. The Seeker... get what I'm at. luisteren naar de soundtrack eh, American Beauty. En dan kunnen we het dus ook niet om eh, Thomas Newman heen. En die heeft dan daar een grappig introotje op geschreven. Eh, Dead Already. bepaalde klanken die blijf je meteen herinneren. En deze melodie, openingsmelodie van eh, American Beauty... als je een beetje gehoord hebt, zit die in je geheugen gegrift. Die herkent hem altijd meteen. Dead Already. Eh, dan komen we bij een andere film. We gaan meteen maar een geluid, uh, laten horen uit deze soundtrack... die uit de film komt, die ook op de televisie is aanstaande woensdag. John Legend. Oh, Jordan Road. roll, Jordan, roll. I want to get to heaven when I die to hear old oh, Jordan roll. Roll, Jordan get to heaven when I die to hear old oh, Jordan roll. My brother, you ought to been there. Yes, my Lord. a sitting in the kingdom to see old Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Jordan, roll, Jordan, roll. Oh, I want to get to heaven when I die to hear old Jordan roll. My mother, you are to bend there. Yes, my Lord. The city in the kingdom to see old Jordan rule, Rule Jordan Oh, I want you to get to heaven when I die to hear old oh, Jordan roll. Oh, oh, I want you to get to heaven when I die to see old oh, Jordan. was natuurlijk de mooie stem van John Legend. En dit fraaie werkje kwam uit de soundtrack 12 Years a Slave. Um, ehm, eens even kijken, eh, dat is een film, indrukwekkende film over Solomon Holtup... die als vrije man in New York in 18, 1841 wordt ontvoerd... en 12 jaar lang moet doorbrengen op een kantoenplantage in het zuiden van eh, Amerika. Uh, film, mooie muziek. En ja, aanstaande woensdag half negen, net vijf. Doe er nog eentje. Lara Mulva, Little Girl Blue. Sit there And count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Sit there. count your little fingers Unhappy little girl blue Won't you just sit there? Count the little raindrops never count on the raindrops that fall on little girl blue. It's no use, old girl. You might as well surrender. Cause your hope is getting slender and slender and slender. Why won't somebody send a tender blue boy to cheer up little girl? bezocht in het zuiden van de Verenigde Staten. Dus het is wel bijzonder om daar rond te lopen en te zien hoe die eh, slaven in die kleine huisjes woonden. En dat grote huis, hoe dat eruit zag. Deze song werd gezongen door Laura Mulva, een bekende, ook bijna zeggen, jazzzangeres ook. Eh, ja, dan is er weer iets anders. Dat komt uit de film Sugar Punch. Dat vind ik gewoon een geinig nummer. Het wordt gezongen door Carla eh, Giugino en Oscar Isaac. Love is the drug. Het speelt allemaal in een nachtclub en het is een fantastisch vormgegeven. Prachtig filmpje ook op YouTube. Kijk het na. Uh, eh, Sugar Punch, Love is the Drug. Begint in een nachtclub, hè? Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there. As well as some familiar ones. So I'm not gonna to yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the scenery But most of all, enjoy the show. Hit it. left Ja, natuurlijk. China Eastern, een eh, For Your Eyes Only. Eh, dat doet me denken aan toen ik die film in de bioscoop ging... Eh, tig jaar geleden, ergens in Schotland. Een waanzinnig grote bioscoop. En in de, de pauze in de film kwam er... ja, uit het, ergens in het midden van die zaal, voor het doek... kwam opeens een piano uit de grond tevoorschijn... met een pianist die in de pauze ging spelen. Fascinerend was dat. Eh, ik kijk op de klok, zie dat het inmiddels kwart voor tien is. De hoogste tijd voor westernmuziek. En ik heb wat moois uitgezocht natuurlijk. En ik begin met Brokeback Mountain, The Wing. van Ja, je luistert naar CFM Cinema. En het is het laatste kwartiertje van het eerste uur, dus dan draaien we altijd western muziek. En nu staat op de rol John Barry met Dances with Wolves, de John Dunbar theme. verzamelcd'tjes in omloop. waar western eh, muziek op staat. Van die spaghetti westerns. Onder andere deze. Uh, spaghetti western. Eh, Angelo Francesco, de specialist. En dat is sequence 1. staan nog veel meer prachtige met muziek op. Onder andere deze van Mario Migliardi. Uit de film Pray to Kill and Return Alive. Who is that man? Dat klinkt wel heel goed. Dat is eh, geinige muziek. What do you know about? Pagliardi. Ik doe er nog één. I'm not your pony. Baby, please get away. I'm not your pony. There is a girl in town, sugar and honey. CFM Cinema. Mijn naam is Jacob Beuving en we hebben heel veel pop gedraaid. Ook uh, ja, westernmuziek natuurlijk. En we gaan natuurlijk twee uur rustig verder met films, filmmuziek. Onder andere Despite Falling Snow, Flight Plan, Habitation en Rome, Harry Unami, My Week met Marilyn. Nou, heel veel. Dus zorg dat je erbij bent, het tweede uur. Eh, ik ga nog een klein stukje laten horen van een heel grappig westernmuziekje.